Het nieuwe pensioenakkoord is vrijwel rond. Vanochtend bespreken werkgevers, werknemers en het kabinet de laatste details. Om half tien is er een persconferentie gepland en wordt het akkoord waarschijnlijk gepresenteerd. Het is de bedoeling dat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat in 2020 naar 66 jaar en 2025 naar 67. De hoogte van de pensioenuitkering is niet meer gegarandeerd. Die wordt afhankelijk van de opbrengst van beleggingen. Wel stijgt het pensioen mee met de inflatie en is er elk jaar een extraatje van 0,6 procent. De vakcentrale FNV is nog altijd verdeeld over het akkoord. De grootste vakbond, FNV Bondgenoten, vindt dat de rekening eenzijdig bij de werknemers terechtkomt. En ook de bond erop tegen dat de uitkering variabel wordt. FNV houdt nog een ledenraadpleging over de pensioenen. FNV-bondgenoten geeft zijn half miljoen leden het advies tegen te stemmen. In Chicago is een man veroordeeld voor hulp aan de terreurgroep die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen in Mumbai. Ook heeft hij volgens de jury geholpen bij het voorbereiden van een aanslag op een Deense krant. De veroordeelde, een Pakistanse Canadees, kan maximaal 30 jaar cel krijgen. Volgens de aanklager had de zakenman uit Chicago ook actief meegewerkt aan de terreuraanslagen in Mumbai. Maar de jury vond daar te weinig bewijs voor. Met de aanslagen in Mumbai kwamen eind 2008 meer dan 160 mensen om het leven, onder die zes Amerikanen. De Grand Prix van Bahrein gaat dit jaar definitief niet door. De organisatie van de Formule 1 race staakt op pogingen om het evenement toch op de kalender te krijgen. De Grand Prix van Bahrein zou oorspronkelijk in maart worden verreden, maar vanwege de politieke onrust in het golfstaatje werd een nieuwe datum vastgesteld, 30 oktober. Een aantal raceteams maakte bezwaar. De organisatie heeft zich nu neergelegd dat de race wordt geschrapt. Het weer helder, kans op een mistbank. Ochtends nog wat zon, in de middag vanuit het zuiden buien met kans op onweer tot 17 graden aan zee tot 20 in Limburg.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 Got to see a doctor Maybe that will shock your love Don't die alone As you end and penetrating you minor Shaky, mad and reckless Got you feeling breathless you to my I'm soul Model for you still know Thank you.